Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen weekend was het helemaal mis bij een anti-zwarte pieten demonstratie... waar een hoop rellende tegenstanders op af waren gekomen. Kick-out Zwarte Piet en waarnemers van Amnesty International werden aangevallen. Ook werd er in Staphorst met eieren gegooid en zwaar vuurwerk afgestoken. De politie zegt nu in de Volkskrant dat ze daar niks tegen deden... omdat ze werden tegengehouden. Er waren blokkades van trekkers en ergens anders lagen metalen pinnen op straat... om banden lek te prikken. Een grote brand vannacht in een vluchtelingenopvang in Zomeren in Brabant. Na dit weekend zouden er 450 asielzoekers op die plek komen wonen. Het band is erg beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting. Het plan om de asielzoekers daar een tijdje te laten wonen zorgde voor veel kritiek in het dorp. Waar de groep van honderden mensen nu naartoe gaat is nog niet duidelijk. Een lichtpuntje op het Indonesische eiland Java. Daar was begin deze week een heftige aardbeving met veel doden en schade. Maar nu is er een jongetje van vijf levend onder het puin vandaan gehaald. Hij was redelijk oké doordat hij door een matras werd beschermd tegen vallende stenen. En als je de komende tijd een nieuwe outfit gaat shoppen... kan het zomaar zijn dat je voor een dichte deur staat. Grote ketens hebben ook last van het personeelstekort... blijkt uit een belrondje van BNR. Deze winkel heeft het ook lastig. We geven geldbedrag aan personeel als ze mensen kunnen voordragen. Eh, we hebben flyers eh, laten drukken, overal geflyerd. Maar tot op heden nog geen eh, resultaat helaas. En dus doen sommige winkels hun deuren later open... schrappen koopavonden of blijven zelfs hele dagen dicht... Bij de Primark houden ze sommige pashokjes gesloten. Die medewerkers zijn hard nodig bij de kassa's. En het weer nog in het noorden vanochtend nog een buitje. Verder is het vandaag een groot deel van de dag droog en is er best wat zon. Het wordt vanmiddag 11 of 12 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hebben ook in onze regio nog altijd te maken met een drukke eh, ochtendspits. Hoewel het zwaartepunt nu wel geweest is. Wel veel vertraging nog altijd op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Kormeer en Uitgeest. Bijna een half uur vertraging door diverse kleine ongelukken. De weg was even afgesloten, op de rechte rijstrook, maar die is inmiddels wel weer vrij.